Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De dood van zangeres Tina Turner heeft veel losgemaakt bij artiesten over de hele wereld. Zo schrijft Mick Jagger op Instagram dat hij een geweldige vriendin heeft verloren. Turner toerde in de jaren 60 een tijd met de Rolling Stones. Elton John noemde haar een legende, zowel op de plaat als op het podium. En ook president Biden en zijn voorganger Obama roemen Tina Turner... die in Zwitserland op 83-jarige leeftijd is overleden. Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar in Amerika. De 44-jarige DeSantis doet mee aan de race bij de Republikeinen. Hij wil hun kandidaat worden en geldt als belangrijkste rivaal van oud-president Donald Trump. Die ook weer wil meedoen bij de verkiezingen van november 2024. Namens de Democraten zal zittend president Joe Biden dan weer meedoen. Er is opnieuw oneenigheid binnen de coalitie over de spreidingswet. Dat melden bronnen aan Nieuwsuur. De VVD zou het niet eens zijn met de manier waarop de wet moet worden uitgevoerd door gemeenten. In de wet staat dat gemeenten gedwongen kunnen worden tot het opvangen van asielzoekers. Dat leidde eerder al tot grote spanningen binnen de VVD-fractie. Maar die partij ging uiteindelijk wel met de wet akkoord. De uitwerking van de wet zou uiterlijk gisteren naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Maar door de bedenkingen van de VVD loopt dat nu vertraging op. Abortus blijft voorlopig in het wetboek van strafrecht staan. De Tweede Kamer debatteerde over een burgerinitiatief van het Humanistisch Verbond... en de omroepen bnn om het uit het strafrecht te halen. Maar daar kwam geen meerderheid voor. Abortus is dus nog steeds strafbaar, maar er is een belangrijke uitzondering. Als een arts of kliniek de abortus uitvoert, mag het wel. En dat komt erop neer dat er bijna nooit iemand voor abortus wordt vervolgd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen in het midden en noorden eerst bewolking.